Dit, dit is Radio 501. Radio Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Met Rogier van Diesveld. goedemiddag allemaal. Eh, hier eh, bij Radio 501. Het is weer een zaterdag. En we hebben weer een eh, hele bak vol met mooie muziek. Een hele tassen vol. En het is op dit moment een lounge tijd. En daar gaan we iets mee doen met een lounge tijd. Jullie zitten allemaal lekker thuis, denk ik. aan een broodje of een uitsmijter. wat het ook zij, ik, ik weet het niet. Ehm, ik heb hier nog geen brood. Ja, ik heb wel een broodje, maar die gaan we straks pas eten. En we hebben hier natuurlijk ook eh, een heerlijke eh, pot koffie. En die gaan we ook nuttigen. En ja, jammer genoeg, de webcam doet het op dit moment niet. Ehm, dat komt door eh, de live uitzending gisteravond bij het kantoor van de buurman. dat was een geweldige avond bij het kantoor van de buurman. En ja, het is echt een aanrader als we daar weer de eerste vrijdag van de maand zijn om erheen te gaan. Want eh, jullie eh, zijn altijd eh, van harte welkom tijdens de show On The Rocks van Arwin Tamminga. En natuurlijk met live muziek op podium. En daarna ook Bluesiana. En misschien volgende keer, dus de eerste vrijdag van volgende maand... met een live bluesband of een live bluesmuzikant op het podium. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Daar zijn onderhandelingen nog over gaande. En daar hoort u in de loop van de tijd meer over. Iedere vrijdagavond van 10 tot 12 is het uh, Blues Time eh, bij uh, Radio 501. En dan gaat Frank van Engelen, die ga ik je dan allemaal vertellen wat er de komende tijd allemaal aankomt. Nou, genoeg gepraat. we gaan starten met deze heerlijke twee uur. Tot twee uur ben ik bij jullie. En we doen dat allemaal een beetje in de lounge tijd op zaterdagmiddag.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 Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly, notes that afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky with beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a flyer losing, keeps you coasting on the rhythm to cruising. Up, down, round and round, round profound, but nevertheless you got to get down.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 En vooral op deze zaterdag. Dit is De Vos, dat is een Duitse band. En die maakt ook mooie muziek. Dit nummer heet Something Special. bridge, no boat, no stones. would swim the waters just like Brian Jones. die komt uit Duitsland. En eh, het nummer eh, dat heet dus eh, Something Special. En Dr. John is er ook nog steeds. Die doet er nog steeds mee. En van een iets eerder album wat eerder uitgebracht is... heb ik hier Don't Kid Around Much Anymore van Sir Duke. one of them little nasty videos off the shelf. But you know these days, I be keeping pretty much to myself. a Saturday dance. Heard it crowded the floor. Couldn't take it without you, baby. Don't get around. without you, baby. Don't get around much anymore. hebben ook eh, muziek gemaakt in een beetje deze stijl die we vandaag draaien. En eh, dat komt van het album Black and Blue. En het nummer dat heet Melody. ¡Gracias! de Rolling Stones met Melody en je hoorde Billy Preston op het orgel. Het is een, eh, mooi album met allemaal van dit soort mooie tunes erop. We gaan naar Pablo's Blues en dan komen we bij Gare du Nord. Some again. again. He better come on in my kitchen. It's hard to be ready. I do. A woman I know took from my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better que In het nummer heet Lunatico. Tico. 내가 장수들 그 함께 was Project. En eh, we gaan lekker luisteren naar Randy Crawford en Joe Sample. En die hebben het mooie nummer End of the Line op een plaat gezet. Een duo wat eh, ja, al een tijdje weer samen aan de spelen is. Randy Crawford, Joe Sample. This is the end of the line. the light. End of the Line was dat. En dit is launchtijd op Radio 5 We zijn er tot uh, twee uur vanmiddag. De lekkerste muziek heb ik voor jullie in mijn tas zitten. Eh, dit is Crazy Days en dat is van Chris Berry. En dat is een Nederlandse zangeres. Radio 501 met een lounge Mijn naam is nog van Diesveld. Ik ben er vanmiddag tot twee uur bij jullie met de lekkerste eh, muziek voor tijdens de lunch. Dit is eh, Gino Vanelli en die zingt The Measure of a Man. Tot twee uur ben ik bij jullie. Radio 501 lounge tijd. judge a man by the color of his skin. You can't rate his cool by the scruff on his chin. Don't know what makes him tick by the Rolex on his wrist, but you can judge a man. swallowed him whole. The mere thought of her makes his knees weak. When he opens his mouth, it is her he'll speak. Even now I hear her speak. Oh no, I really don't get this cold war that I'm in knife in my back where my good friend has been. She's the moon, he's the sun, and I am under an eclipse. denk dat de meeste luisteraars wel lekker aan de lunch zitten. En dan gaan wij luisteren naar Les McCann Eddie Harris. Met het nummer Compare to What. En is dus in uh, Zwitserland opgenomen tijdens de eh, Montreux Jazz Festival. Daarna gaan we naar de plaatsje van Het is nog een oude. De nieuwe is nog niet klaar. Die komt eh, vandaag in de loop van de dag. Daarna gaan we even naar de reclames. En dan ben ik in het volgende uur weer bij jullie terug. Les McCann, Eddie Harris, Compare to What. what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all the way out Sunday sleep and nod, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be need abortion. boodschap doen voor je buurvrouw als het regent. Je fiets zo neerzetten dat mensen met een rollator er langs kunnen. Voor je oudere buurman zijn overhangende takken snoeien. Een kleine stap voor jou, een grote sprong voor een veilige buurt. Geef veiligheid in je buurt een slinger. Kijk voor meer ideeën op langlevendebuurt.nl. En wie weet win jij de buurtprijs. Lang leven de buurt! Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen?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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Let op bij de jaarlijkse huurverhoging. Denkt u dat het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder niet klopt? Krijgt u bijvoorbeeld een veel te hoog percentage voor uw kiezen? Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Dit, dit is Radio 501. met Rogier van Diesveld. Rise and shine, come on, let's roll. Welkom terug in het tweede uur van uh, op zaterdag bij Radio 501. Mijn naam is Rogier van Diesveld en ik ben bij jullie tot twee uur vanmiddag. Eh, misschien zitten jullie achter een lekkere uitsmijter of misschien wel een hele stapel broodjes met heerlijke pruimenjam erop. Je weet het niet. je kan van alles verwachten op zo'n zaterdag. En als het weer dan een beetje tegen zit, dan zie ik je waarschijnlijk binnen aan tafel een lekkere beker melk erbij. Of misschien wel een grote, ja, een grote kom met eh, soep. Dat kan ook natuurlijk, hè, met langstijd Of misschien heb je wel een, eh, lekkere pot koffie erbij staan. Eh, en dan luister je heerlijk naar Radio 501 die ben ik tot twee uur vanmiddag. En eh, van twee tot vier kun je straks luisteren naar Gijs Hoogland met Hoogtijd voor Hoogland. En daarna van vier tot zes, dan is eh, eh, Chris weer. Ja, ik ben zijn naam bijna vergeten. Chris, Chris Thijsmans. Ik wou zeggen Gijs, Krijs, Chris, Krijs. Nee, Chris Thijsmans met Thijs Mania. En die is er dan tot zes uur met de meest absurde en leuke en interessante muziek. En misschien heeft hij ook nog een hoop eh, weetjes eh, voor het weekend. Wie weet. Eh, ik heb hem nog niet gesproken. Hij komt straks pas binnenlopen. Om een uurtje of half vier, denk ik. En ehm, misschien dat hij even aan de praat gaat met Gijs Hoogland. En dat Gijs wat van hem los weet te peuteren waar hij het over gaat hebben in zijn twee uur vanmiddag. Nou, dat allemaal eh, voor eh, vanmiddag. Eh, nu voor, twee, voor 1 tot 2, hè, want we hebben nog een uurtje. Dan heb ik muziek voor jullie tijdens de heerlijke lunch. En dat doen we allemaal nu met Buckshot Le Fonk. En dat heet Samkau Fonk. En de mensen die vroeger keken naar Keek op de Week van... Coat B. Die kennen het ongetwijfeld. Het is een, eh, een prachtig eh, mooi nummer. Uh, helemaal instrumentaal, maar wel heerlijk om naar te luisteren. Eet smakelijk. LeFonk met Buckshot, eh, nee, Sam Kau Funk More T Vigar. Zo heet het nummer helemaal voluit. Eh, we gaan naar eh, een mooie plaat van Giovanka. En Giovanka is een zangeres natuurlijk uit Nederland. is aardig bekend geworden ook onder andere door De Wereld Draait Door. En natuurlijk uh, Noordse Jazz Festival en nog vele andere radiozenders die haar muziek spelen. En dat doen wij vanmiddag ook. Dit is Everything. En Giovanka, ja, altijd swingen. Everything. We gaan naar eh, een stukje jazz rock heet dat. En dat is van Larry Carlton. En dat is een, eh, een gitarist. Die speelt hoofdzakelijk dus eh, instrumentaal. Want ik heb hem nog nooit horen zingen. dit nummer is van zijn cd. Ik ben de naam even kwijt. Firewire is de naam van de cd. Ja, ik zie het weer. Een nummer dat heet Naked Through. Ik ben er tot twee uur. En de, eh, oh ja, ben ik haast vergeten. De eerste plaat die ik in dit uur draaide. was van uh, Gare du Nord. En dat heette Beautiful Day. Ik werd erover gebeld of ik dat even wilde melden. Nou, dat doe ik dan bij deze. Dit is Laurie Calton. van zijn eh, album Firewire. En, dan is het nu weer tijd voor De Vas uit Duitsland. Het nummer dat heet Rock'n'Roll Jude. Ja, hier op Radio 501. Een kort nummertje, maar wel heel lekker swingend. Sabrina Stark die heeft ook prachtige mooie muziek gemaakt op eh, de laatste albums. En eh, hiervan hoor je nu Home is You. stardust in your hands Then felt it slipping through like grab a hold of it, but you can't. Because there's nothing left. There's nothing left. I wanna be the one that you used to know. mother says. It's a word that my mother says. Keep a whole bone and rabbit. I can remember where. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a whole bone and rabbit. Remember back what my mother said. san en het nummer heet My Mama Said. Keeping hoboing, oftewel blijf lekker rondzwerven. Eh, we gaan eh, een lekker stukje muziek draaien van Room 11. En die band bestaat niet meer, maar Jeanne Schraat die daarin zingt, ja, die maakt soloplaten. En dit nummer heet You Made Me See It. 11, You Make Me See It. Raoul Midon, dat is een, blinde zanger-gitarist en die heeft samen met Treintje Oosterhuis een nummer op de plaat gezet. En die staat nu helemaal voor je klaar en die heet Where is the Love? op Radio 501 zoals hij nog nooit begonnen is. langstijd eh, tot, 4, eh, tot 1400 eh, uur, oftewel 2 uur. we gaan even luisteren naar Benjamin Herman. En dat is de man van New Cool Collective. En dit is van zijn soloalbum en het heet Chasing the Dragon. Eh, Chasing the Dragon van Benjamin Herman. En dat is een saxofonist, maar je hoort weinig saxofoon hierin. Maar dat zal waarschijnlijk wel komen doordat alles dus elektronisch is vervormd. En daar krijg je dus een heel apart soundje door. En dat allemaal onder de naam The Chasing the Dragon. We gaan even naar USA Dominican Republic. De Dominicaanse Republiek. En het nummer heet Mariposa. En het artiest is uh, eh, CC en Van Letten Lounge. Album heet zo. zit eh, bij een standpaviljoen onder een parasol en dan met een heerlijke lunch voor je neus. En dan kijken naar de kabbelende golven en wat er allemaal langs loopt door het eh, hete zand. Heerlijke muziek om eh, daarbij weg te dromen. En heerlijk je lunch met, ja, wat zou je erop hebben? Zalm, misschien wel garnalen of gewoon een gebak eitje. Of misschien wel een broodje pindakaas. Weet jij veel? Dat zoeken jullie maar lekker uit. dit is Jamie Cullum. Het nummer is van Jimi Hendrix en het heet The Wind Cries Mary. After all, the jacks are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street prince dressed in red, and the wind whispers, Mary. A broom is barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere queen is weeping. Somewhere a king has no wife, and the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed shiny island, it sags street. Cause the light that they live. it's old age, it's wisdom. But you know this will be the last. And the wind cries, Mary. Ik hoop dat jullie tot nu toe een prettige lounge hebben genoten ik ben er bijna aan het eind hoor. Eh, nog een eh, minuutje of tien en dan komt Gijs eh, Hoogland. Dead by Chocolate, dat kan ook. En dat is van de vast. Dus kijk uit met chocola, want je kan eraan doodgaan. One more En als jullie dit een, eh, een, eh, lekkere lunchtijd eh, vonden, een lunchtijd, dan moet moeten jullie maar eventjes een melding doen naar rogier.radio5lijn.nl. En dan kan je natuurlijk ook altijd je aanvragen indienen voor volgende week zaterdag. Dan ben ik er namelijk ook weer van 12 tot 2. En ik ben er natuurlijk alweer donderdag met donderslag van 2 tot 4. Maar eh, dat is eh, nog eh, een aantal dagen te gaan. We hebben nog een heel weekend voor ons. ga er lekker van genieten. Ik ga afsluiten. dit was mijn twee uur, mijn bijdrage voor de zaterdag. En ik wil afsluiten met een lekker swingend nummer. En dat komt van de New Cool Collective. En daar speelt Benjamin Herman op saxofoon. En het nummer, ja, jullie kennen het wel. Dat is een oudje uit de jaren 60. En het heet Yeah, Yeah. Tot de volgende keer.